spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Hudson laat goedkopere merken in de schappen leggen. Dat zegt de directeur marketing en inkoop van het Canadese warenhuis in het Financiële Dagblad. Sinds een paar maanden heeft Hudson's Bay tien grote winkels in oude vestigingen van V&D. Maar de omzet blijft achter en ook komen minder mensen naar de winkels dan verwacht. Voor komend jaar staat de opening van nog vier filialen gepland van Hudson's Bay. De keten benadrukt dat het niet van plan is te stoppen in Nederland. Vooral dertigers en late twintigers met een middeninkomen hebben moeite om huurwoningen te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroep. Ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, maar ze kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn vaak te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te laag. De komende tien jaar moeten er ongeveer 200.000 huurwoningen bijkomen met een huur van 700 tot 1000 euro. Het lukt justitie nog niet om het aantal zelfmoorden in gevangenissen terug te dringen. Dit jaar zijn er tot nu toe elf gepleegd. Dat is meer dan vorig jaar en net zoveel als in 2015. Gevangenispersoneel probeert op allerlei manieren zelfmoord tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gesprekken met gevangenen aan te gaan en door psychiaters in te schakelen. Ze zijn vooral alert als gevangenen hun vonnis te horen hebben gekregen. Of met anders slecht nieuws zijn geconfronteerd. Vier op de tien medewerkers van de eerste hulp in ziekenhuizen zijn emotioneel uitgeput. Dat is veel meer dan het gemiddelde in andere beroepen, schrijft Trouw. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat vooral agressie van patiënten en hun begeleiders een belangrijke bron van stress is. Het weer, het weer, bewolkte periode met regen, vanmiddag even wat droger, vrij veel wind en het wordt ongeveer 6 graden.